Toen eh, het begon een beetje met gewoon ja, een examenstunt. waren gewoon met toeters en eh, van die sprays en zo. Dus het was gewoon leuk. Toen uiteindelijk begon het een beetje heftiger te worden omdat ze met andere dingen gingen gooien. En eh, nou, uiteindelijk kwam de politie, moesten allemaal naar buiten. En de politie deed heel erg agressief tegen ons, zodat wij weg kunnen gaan van school. Ik ben geslagen, veel van mijn vrienden zijn geslagen. Kinderen zijn ook op de grond gehouden en zo. Dat is een beetje ook door de politie heel erg uit de hand gelopen. Ehm, ja, ik ga ook zo naar het ziekenhuis om te kijken of alles in orde is. sommige ouders reageerden bezorgd en vinden niet dat de politie juist heeft gehandeld. De politie bevestigt dat er met een wapenstok geslagen is, maar pas nadat de leerlingen eerst meerdere keren waren gewaarschuwd om de omgeving van de school te verlaten. De Schermbond is een onderzoek begonnen naar ernstig grensoverschrijdend gedrag... afgelopen weekend op het WK voor de jeugd. Een Nederlandse deelnemer kreeg discriminerende en racistische opmerkingen van ploeggenoten. Er werden apengeluiden gemaakt en grappen over slavernij. Het meisje van 18 dat vorig jaar slachtoffer werd van eerwraak... werd voor haar dood beveiligd door de politie. Ze werd op dezelfde manier beveiligd als bijvoorbeeld Peter R. de Vries. Maar de beveiliging was al gestopt op het moment dat Rian werd vermoord. De broers van het meisje zitten vast voor haar dood. Haar vader is gevlucht naar Syrië. Veel onderzoeken en behandelingen in de gezondheidszorg zijn nog steeds gericht op het mannenlichaam. Daardoor worden bij vrouwen vaak aandoeningen gemist. De organisatie Voices for Women vroeg er vandaag aandacht voor op de Dam in Amsterdam. Ik heb pas na 30 jaar een diagnose gekregen. En in die afgelopen 30 jaar heb ik altijd het gevoel gehad en gekregen dat het tussen mijn oren zat, op psychisch. En dat bleek achteraf dus niet zo te zijn. De oprichter van de Vrouwenclub zegt dat ze zich zorgen maakt over de ontwikkeling in Amerika. Daar nou, waar ik me zorgen over maak, en dat krijgen we van heel veel eh, wetenschappers eh, terug, maar ook van heel veel artsen. Dat ze zeggen, ja, wat er eh, in Amerika gebeurt doordat er in onderzoek uh, woorden als inclusief, eh, vrouw worden geschrapt. Eh, dat dat heel erg veel impact heeft, ook op Nederland. De organisatie wil dat er veel meer onderzoek komt naar het vrouwenlichaam. Het weer, morgen een bewolkte dag met in het oosten kans op een beetje regen. Het wordt 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nu een lange file op de N208 van Sassenheim naar Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 een kwartier vertraging. Op de N235 van Amsterdam naar Purmerend kun je vanaf Watergang 10 minuten extra reistijd rekenen. De N247 dan, van Amsterdam naar Horen. Daar sta je bij Broek en Waterland Noord ongeveer 10 minuten vast.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 de regio. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ministers en oppositiepartijen zijn kritisch over de plannen in de voorjaarsnota. Omdat alleen wat goede nieuwtjes zijn gepresenteerd... is onduidelijk op welke posten er bezuinigd wordt. Dat wordt bekend na de ministerraad morgen. De ultraconservatieve katholieke stichting Civitas Christiana... verwijdert alle beschuldigingen aan het adres van kinderboekenschrijver Pim Lammers. De stichting had het werk van Lammers meerdere keren in verband gebracht met pedofilie. Daarop stapte de schrijver en zijn uitgever naar de rechter. In Almere is een examenstunt uit de hand gelopen. Op een schoolplein braken vechtpartijen uit en werd met meubels gegooid. Drie leerlingen zijn aangehouden. Het weer. In het oosten regent het. In het westen is het droog. Vannacht is het bijna overal droog.